Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ons kabinet baalt van de Russen. Vanochtend maakte Rusland bekend dat het land niet meer met Nederland en Australië wil verder praten over de MH17-ramp. Ons land heeft Rusland voor de Europese rechter gesleept. Daarom vindt Rusland gesprekken zinloos. Volgens de Russen zijn Nederland en Australië niet geïnteresseerd in het achterhalen van de waarheid. En willen ze Rusland alleen maar de schuld geven. Minister Blok van Buitenlandse Zaken is niet blij. Ik ben zeer teleurgesteld en, en ook verrast door die Russische stap. En ik realiseer me ook dat dit voor de nabestaanden eh, ook echt heel pijnlijk moet zijn. Zes jaar geleden werd het vliegtuig neergehaald. Daarbij kwamen 298 mensen om. De meeste daarvan waren Nederlanders. Een enorme klap voor een grote autofabriek in Limburg, VDL Netcar. Daar maken ze verschillende soorten auto's voor BMW, zoals de Mini en de X1. Maar het Duitse automerk heeft besloten dat ze die wagens over een paar jaar zelf gaan bouwen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de 4500 medewerkers van de Limburgse autofabriek. De baas is optimistisch. Wij gaan hier sterker uitkomen. We gaan doorpakken. We gaan ons eh, vol inzetten. We zijn hard bezig op een aantal terreinen. En eh, we zijn ervan overtuigd dat we een gezonde en een duurzame netkar eh, kunnen zekerstellen. En 2,5 Nederlandse voetballers maken dit jaar kans op de Golden Boy Award. Dat is de prijs voor het grootste talent onder de 21. Op de shortlist staan 20 namen, onder wie Nederlanders Ryan Gravenberg van Ajax en Mitchell Bakker van Paris Saint-Germain. Ook Serginho Dest is genomineerd. Die heeft een Nederlands en een Amerikaans paspoort. En deze groep is ook een hit op de beurs. Je kunt sinds vandaag op de Koreaanse beurs aandelen BTS kopen. En de fans, de BTS Army, grepen hun kans. Ze konden de lancering live volgen op YouTube en sloegen meteen aan het kopen. De aandelen werden meteen twee keer zoveel waard. De zeven leden van de BTS verdienden daar 13 miljoen dollar per persoon mee. Het weer nog. In Limburg is kans op een buitje. Verder is het bijna overal droog en is er geregeld ook wat zon. Het wordt max een graad of 12. Door de wind voelt het wel nog wat frisser aan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.